12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Detroit in Amerika zijn de stoffelijke overschotten gevonden van elf baby's... in het dubbele plafond van een uitvaartcentrum dat al zes maanden dicht was. Iemand had de Amerikaanse politie getipt over de lijkjes. De identiteit van de baby's is bekend, de ouders zijn ingelicht. Waarom de lichamen in het plafond zijn verstopt en wie dat gedaan heeft... is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt ook de rest van het gebouw. Het uitvaartcentrum werd gesloten nadat de vergunning was ingetrokken. Bij een inspectie waren beschimmelde lichamen gevonden. In Zaandam is vannacht een man van 19 twee keer beschoten. Eerst bij een ruzie in het centrum en daarna nog een keer bij het ziekenhuis waar hij naartoe was gebracht. De politie denkt dat het om dezelfde dader gaat. Hij is gevlucht. Het slachtoffer is zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Nederland is bij reizigers uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten... populairder dan de meeste andere Europese landen. Het aantal visumaanvragen steeg in Nederland de afgelopen jaren sneller... dan in vrijwel alle andere landen binnen de Schengenzone. Blijkt het onderzoek in de opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alleen Frankrijk had meer visumaanvragen. Bijna de helft van de reizigers naar Nederland was toerist. Ruim 30 van de bezoekers kwam vanwege een zakelijke reden. De rest kwam voor familiebezoek, uitwisseling of een sportwedstrijd. De Fransman Thierry Henry is de nieuwe trainer van AS Monaco. Dat betekent dat hij terugkeert naar de club waar zijn voetbalcarrière in 1994 begon. Het is voor Henry de eerste keer dat hij als hoofdtrainer aan de slag gaat. Hij was tot vandaag assistent van de Belgische bondscoach Martinez. Henry heeft een contract voor drie jaar getekend bij Monaco... dat in de onderste regionen van de Franse Ligue 1 bivakkeert. Het weer. Veel zon bij maxima tussen de 24 en 27 graden.